Los kwam op Slauerhof omdat het, hij de dichter is van een gedicht dat heel veel mensen die Ruigoord goed kennen, ook goed kennen. Het heeft jarenlang hier als tekst in het dorp gehangen. Ik meen op het atelier van Hans Gritter. En het gaat over ons. Dit eiland. Voor de zachtmoedigen, verdrukten, tot geregelde arbeid onwilligen voor de met moedwil mislukten en de groots onverschilligen, de reine roekelozen, door het kalm leven verworpen, die boven steden en dorpen de woestenijen verkozen, die zonder een zegenkrans streden voor verloren slagen en het liefst met hun vieren lans de wankelste tronen schragen. Voor allen omgekomen door hun dédain voor profijt, slechts beheerst door hun dromen, de spot der bezitters ten spijt. Neem ik bezit van dit eiland, plant ik de zwarte vlag, neem iedere natie tot vijand, Erkent slechts het azuur als gezag. Wie nadert met goede bedoeling, handel, lust of bekering, wordt geweerd aan het rif door bezwering of in het atol door onderspoeling. Overal op aarde heerst orde. Men laat mijn eiland met rust. Het blijft woest, zal niet anders worden, zolang ik kampeer op zijn kust. Wie was deze Slauerhof? Wie schreef dit gedicht? Het is een man die hij eh, werd geboren in Friesland. Hij ging op school in, in eh, middelbare school in Leeuwarden. dat ze dat erin heeft. En in van. Dus dat moet op een manier toch wel weer uh, eh, terechtkomen. En onlangs was ze hier, om ons feliciteren met ons 25 jarige contract. Ja, dat is ongelooflijk. We altijd twee, drie jaar en de haven nou, dat kan niet verder in de toekomst. Maar nu die, die wethouder van Hester van Buren, ja, die kwam en die vond het leuk en die heeft gewoon een knoop doorgehakt. Die zegt 25 jaar. En nou die bond van bedrijf, die zelfs plannen hadden om ruimte naar Flevoland te verplaatsen. Steen voor steen. Kan niet, het kost me hier. We zijn hier met een uh, gifopslag. Uh, maar ja, Hester van Buren en, en, en Femke Halsema en, en, en hoe, hoe, hoe eh, eh, heet ze? Gunnar Oesloe, staatssecretaris van van cultuur, die zijn er allemaal langs geweest de laatste twee maanden om ons te feliciteren. En ik zie echt een, soort heksenkracht, een vrouwenkracht die, eh, die zich uh, ja, overuit wordt gestort. En zijn natuurlijk heel veel vrouwen in een geweldige positie die, uh, die eigenlijk heel veel invloed kunnen uitoefenen. Daarboven zitten al die patriarchjes met, met hun Klopplaatsen van maar dat gaat allemaal voorbij. Ja, ja, dan krijg je dat. Ik geloof dat hier een stille resolutie plaatsvindt. Als je achter het veld geweest bent, daar zijn allemaal inheemse vrouwen, wisdom keepers, water protectors, die hebben een kamp opgeslagen, typisch. en, eh, een jongen. En er zitten wel 30 vrouwen uit de Braziliaanse oerlijn en Lakota. Echt ongelooflijk dat die samenkomen om te zeggen van ja, als wij als vrouwen van de wereld gewoon contact kunnen maken, de Russische vrouwen, de Chinese vrouwen, de, god het waar, als wij contact kunnen maken, kom op kerels, het is afgelopen met jullie shit. En dat zie ik eigenlijk hier gebeuren in een, eh, ja, eh, een stille revolutie. En eh, ik vind het helemaal geweldig omdat we de 80ste nog meegemaakt. Eindelijk de roze. op jaar naar de kraak van echt Heel erg fijn. Nou ja, en vanavond dan hebben we poëzie. Ja, en poëzie betekent eigenlijk bijna niks meer in ons uh, in het systeem. Ja, je hebt een stad, dat is allemaal een beetje uh, een echo van het systeem. Maar poëzie was oorspronkelijk profetie, vooruitzien. Dat wat je bijna niet kunt verwoorden, verwoorden, dat was gewoon een, eh, een heel bijzondere kunst. Je kon er bijna geen zin mee verdienen. Je moest ook oppassen dat je niet wordt brandstapel eindigen als, ik eh, <laughs> als gedichtje. Maar hier is dat soort poëzie dus aan de orde. Poëzie direct, paf, poef. Niemand denkt aan eh, succes, niemand denkt aan sonnetvormen. Eh, het is allemaal direct te begrijpen, want ik vind eigenlijk een kenmerk van de gevestigde poëzie dat je er geen reden van begrijpt. En als je het dan probeert te ontcijferen, dan staat er, ja, ik zie mezelf in de spiegel of, eh, ja, hoe onbegrijpelijker het is, hoe onbeduidender de boodschap meestal. Want ik geloof echt dat uh, eenvoud het kenmerk van waarde is. En, en eh, ja, in deze gedichten die jullie hier horen, die kunnen jullie meteen woord voor woord opnemen. Het gaat heel diep. Het is een trip, je gaat in een soort trance. We willen beginnen met een, een grote uh, Ruigoorts Okay, this is, this Helly. Helly. Are oh, you there? Thank you. And uh, she's not only a poet but also a sorceress and a healer and a wisdom. And a dear, dear friend, we've been wiggling for years. They don't know where we pick They don't know where we pick up. Moet ik ook even pakken. Ellie, we can't hear you, darling. I'm so sorry. <laughs> Yes. okay. That's better. People have decided this week that I hate men. Oh. No, no, no. I've been told that I'm a fascist. But actually, you know, like a large number of my longest friends are men. I have amazing relationships with men because I choose very carefully. Yeah. <laughs> yeah. I am very discerning about my men and I try not to be disappointed, but it happens, right? <laughs> so, you know, and, and let me not start. Sorry. That week. What a week I had, man. Oh, what a week. The macro and the microcosm, everything is relevant. Life sweeps you off your feet if you don't have a core, a system of belief. What a week, people. I'm not living in my birthplace, but I'm not too far away. I listen to the news. I contact Britain every day. I compare what I have here to what I could be doing there. I try to be contented, but I'm pulling out my hair because I feel weak. I don't want to accept that what I see is what I believe. There is no separation between my environment and me. To change my life, the movie. I've got to change my thoughts, the tape. It's simple, it's not fucking easy. That week began before a G820. I don't notice that G stand for great, and I just freaked. We had a call to end world poverty by the world's richest nation states. But we, the masses, can only change the little things to overcome the stasis. How often do you use your car and do you travel alone? Do you visit your colleagues in their home? Where do you buy your clothes? What toilet paper do you buy? What do you use to clean your house? How often do you fly? Are you addicted to exploitative cash crops? Chocolate, sugar, oranges, coffee, tea? Do you believe the basic tenets set out in this economy? Do you vote? Do you protest? Do you write letters of complaint? Do you try to talk to or understand the people that you hate? Do you know all your neighbours? Have you been into their house? Do you pick up your dog's turds? Do you truly love your spouse? What do you do? Me? Well, I feel like I do little or nothing, and my little matters not one bit, win, not one wit. I like meat. I want to have a car. I don't want to pick up fucking dog shit. I know lots of my friends are shallow, and I want <laughs> And I really fucking hate my neighbours when their kids stomping on the floor. And you know, if I was in the state of Israel or the White House, I think I'd be really disappointed. Those Palestinians and Lebanese, they just refuse to be daunted. I don't need to be proud of the supposed British organisational efficiency or our proverbial stiff upper lip, because we need to close down all the Guantanamo bays. We've got to dry dock the torture ships if we want peace, man. If we want peace, we have to stop farmer subsidies, eat food grown locally. We have to learn to own out, to hold, own and hold our pain to set our spirits free. No one can do anything to you. No one can take anything that is yours from you. Be you feel you. Love me? Fuck that. Love you. I want us to bring all the troops home yet. Are there troops we need? The troops in Sudan are saving people black like me. And when the freedom fighters are in the governments, do the massacres cease? I pray for peace in the Middle East, that the leaders will see the errors of their ways. But I don't see it happening for years, and we need peace today. The Olympics, they never go to places, countries that need the influx of people and cash we're told they don't have the infrastructure. In truth, we won't let them have the fucking infrastructure so that we can keep the stash. In 2012, it's a long time ago, I know, but the worth of my mum's already overpriced London house massively increased. And in the time since then, how many Africans have deceased from poverty, AIDS, and other diseases? Well, the rich world's economic policies always stay the same. And if the bombings in the streets reach Amsterdam's terrain, who will then get the blame? Are we ever going to make real and lasting changes while we still voluntarily can? Culture, dialogue, art, education, respect, communication from human to human. What a Well, Lenny, Lenny, I think, uh, uh, Maxi, I think just that is happening in Luikhoort. Just that is happening, what you're talking about, the awakening. Anyway, the next uh, prophetess I want to introduce to you is uh, also a very special being. She uh, is uh, zeer geleerd and uh, she is a great uh, connoisseur of uh, all kinds of uh, consciousness changing means and she went through all of it and look how beautifully she came out. So we love the verkeerde pad. En Inge, Inge van example. dat ben ik ik nog steeds. Ehm, wil altijd eerst even Michael bedanken voor het feit dat we hier eh, ja, mogen staan. De hoeveelheid tijd en energie die hij steekt in deze plek. En het is gewoon fantastisch dat we dit hebben. Hij staat buiten. En daar nou wil ik, eh, daar wil ik Hans bedanken. Hans is sinds eh, gisteren eerder Je werd net eh, hartelijk bedankt weer door Inge. Oh. check, check, check, check, sound check, sound check, one, two, one, two, hey, hey, hey, hey, proper, proper. Check, check, check, check, check, mind check, mind check. Check down, sounds, voice, check up, check up, check up, check up, check up, check up. Hammer de México para el mundo. Queremos escuchar. We want to listen you. We want to feel each other. Okay, here we go. Check this out. Check this out. Hey! Let's try together. Let's try together. Okay. Ahora solo el público, solo el público. Un, dos, How you feel, people? How you feel? Show me some love. Come Wake on, up don't now. be shy. Show me some love. Who's coming from Mexico. A pleasure, a pleasure, thank you. Ah, this country, Mexican style is ...uit de eh, eh, tafel. me falou, dan eh, zijn we nu bij de Why tent. Daar is wat Mondje vroeger deed opvang voor de kinderen. Het is waarschijnlijk net afgelopen dit programma. Is het net afgelopen? Ja, het is net afgelopen. Ja, en hoe laat is het volgende programma, onderdeel? Ik weet het eigenlijk niet uit mijn hoofd. Maar we gaan om vijf uur gaan we een hele grote ehm, cementtrommel sessie houden. met daar eh, honderd trommels, allemaal kinderen. Oh, vijf uur, oké gaan even een mooie symfonie bouwen. Oké, en ook Sneeuwwitje met de Zeven Dwergen, zie ik, is vandaag gewoon vier uur? Eh, nou, precies. Die hebben we ook nog. Is dat hier of is dat eh, daar? Ehm, dat is denk ik gewoon hier in de tent, deze mooie groen-gele. De Why Not tent. De Why Not. Montje en Peter. Precies, prachtig. Heerlijk programma hebben ze weer. Op dagen. naar Ja, ik vind ik... Uh, eh, kan niks, eh, niks, geen niks, niks meer Radio Ruigoord. Jullie luisteren naar Radio Ruigoord. precies, precies. Ja, kolen go, go. I don't wanna Talking like it's hot, talking like it's hot, like a cool, fucking like a hot, fucking like it's hot. I got a shit up on the phone, we going in, I'm a little bit, I gotta go. I'm a chicken with sheets, yo. I'm chicken with the meat. I'm trying to cook it like a sauce, yo. I'm chicken with the treat. And no other riches ain't if they all talking that chicken shit. I can like this shit. I leave so many eggs, they just wall in the bed. You should smell me, smell me. Matter of fact, you should keep it Ehm, ik ben dus nu dan even bij de, het World's End geweest. Ik loop weer terug. En er is ook een massarium, of je wil of niet, lieten nog gezien the Ram Jam. everybody. It was our last title. That was also last number because there's another band who also want to play. Fair enough. Thank you very so much. So we stop. gebeuren bij de care bij jullie? Bij nou, in ieder geval geen... Uh, van, uh, bijdrage? Misschien wel, ik weet niet. Komen ze bij ons langs ook? Eh, moet je contact nemen met Ruben, hè? <laughs> Oké, ja, ja, ja. gaan eh, aan de vrouwencircus, hij hebben geregeld. Misschien daar aansluiten. Ja, we zullen eens even kijken. De algemene, algemene daar. Ze zullen daar wel langskomen. Neem ik aan van Meestal wel. Meestal ja, komt, ja, komt uit de schuur. Ja, ja. Ga je nog wat eten? Ja, dat, eh, dat is eigenlijk het volgende project. dit, dit, krijg je dan. Hier zit eh, een met zijn vork in. Oh? Ja. Oh? Aha. <laughs> ja, ja, ja, ja. she's pretty much every. dus de mensen van Eventcare zijn nog steeds druk bezig. En ook de mensen van de vuilnis dienst zijn ook druk bezig om ervoor te zorgen dat voor het weekend als er iets gaat gebeuren netjes bij ligt. Veel luisterplezier. En ehm, dit is eventjes dan update van de bestand van zaken op Huigoland weer drie dagen eh, na weer 2023 het viering van het 50-jarig bestaan van behoud van Ruigoord. de ahorrar jugo. ene podium naar het andere podium. met het hoofdpodium met de handen stond de combi En dit is eh, eh, ah, het podium van Rijkshemelvaart. dat is symbolen, ja. Dus, uh, ze zijn wel uh, van Rijkshemelvaart. De, de, gast die dat doet, Sebastian, hij is van Rijkshemelvaart. Echt top, top initiatief. En altijd goede muzikanten die dan jammen en zo. Dat valt allemaal heel erg mee. En ook kennen de mensen kan niet, tijd het eh, podium opgebouwd. Ja, klopt. Eh, en ook, eh, welke band is dit hoor? Ah, allemaal van scrap, zeg maar. Allemaal scrap materials verwerkt en zo. recyclen in Amsterdam uitgericht. Terwijl ze voorheen dus eh, bij de dijk stond richting het water. En nu staat ze dus eh, naar, eh, naar de stad Amsterdam. Weet jij waarom? Nee, daar heb ik geen idee. Ik weet helemaal niet over wat je überhaupt hebt. Ja. Maar dat maakt niet uit. Ik moet alles weten. Ik, daar heb ik even een plek uit. Ja, ja, ga, ga maar uit Ehm, ja, wanneer de, de flow samenkomt. Oh, eh, ja, hier is een leuke flow. Bij de salon is ook een hele leuke flow. Waar? Eh, Quinten en uh, Jack is daar. En ook Rasta Robert en allemaal andere mensen ook. Heerlijk. Dus ik, weet niet of jij daar al geweest bent. Ik kom graag kijken. Ehm, ik, ik, zelf ben bij, bij, dit, bij de Jebolo area bezig met, met muzikale invulling mede en ik, speel hier ook eh, vanavond. Om 11 uur met de beeldenroute? Ja, dan ben ik hier ook. Eh, oh ja, weet je, heb je al iets gehoord over de beeldenroute? Komt hij hier langs? Volgens mij is dat wel eh, de bedoeling. Volgens mij wordt het nieuwe veld ook wel ingewijd. Ja, en daar, daar dragen wij graag iets moois aan, aan bij natuurlijk. Oké, nou, zie je later dan. Oké, ik wou dat ik op twee plekken tegelijk kon zijn. Wil ik, ik wil op acht plekken tegelijk zijn. Ja, precies. Maar aan de andere kant op één plek is eigenlijk ook wel... Billy Clark. життя, чучу знаешь?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 dan eh, de laatste over iets, iets, iets moois. <laughs> Namelijk de liefde. Het Heet de, een vogel verzint een lied. Of het heet vindingrijk, want ik heb twee versies. Willen jullie vindingrijk of een vogel verzint een lied?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 het lezen van hun bast beschreef scheuren van groei, gestrekt uit een vast verlangen naar bloei. Prem brandt op de bergwand, brandnetel prikt de plassende regenlucht aan de achterkant. Hand tast naar het verrassende. Een vogel oefent een lied.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 af mag leggen. En een barstende kiel een klare kern laat kennen.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 op de drempel van het heelal. Nou, Harry. En uh, jij, ja, ja, zo goed naar. So like I said, you know, I do really, really love name.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 Eso se dio muy. Happy to go home. Yo soy de Guadalajara, pero estuve en Colombia un poco, en, Medellín, en Cali. We're playing now. Are you staying? Yes, I'm. All right. Of course. Go for it, man. Want 50 jaar geleden toen het kraakt een stuur was, moet je nu zien, dat is echt ongelooflijk. Femke Halsema was onlangs hier om ons te feliciteren met ons contract van 25 jaar. Ja, eh, ik ben in de loop van haar burgemeesterschap dat ook oh, Femke, oh Femke, dat doe je. Maar ik ken haar van vroeger en ik weet dat ze getript heeft en heeft uitgekomen. Dus dat moet op een of andere manier toch wel weer terecht eh, komen. En onlangs was ik hier om ons te feliciteren met ons 25-jarige contract. Ja, dat is ongelooflijk. We hebben altijd twee, drie jaar en de haven van dat kan niet verder in de toekomst. van. en nu die, die wethouder van Havenzaak, Hester van Buren. Ja, die kwam en die vond het leuk en die heeft gewoon de knop doorgehakt. Die zegt 25 jaar. En nou die bond van havenbedrijf die zelfs plannen hadden om Ruiven naar Flevoland te verplaatsen. Steen voor steen. kan niet, het was lek hier. We zijn hier met een uh, gifopslag. Uh, maar ja, Hester van Buren en, en, en Femke Halsema en, en, en hoe, heet ze? Eh, eh, Gunnar Oesloe, staatssecretaris van... van cultuur, die zijn er allemaal langs geweest de laatste twee maanden om ons te feliciteren. En ik zie echt een, een soort heksengeruid vrouwenkracht die, uh, die zich uh, ja, op het uiterlijk Er zijn natuurlijk heel veel vrouwen in geweldige positie eh, die, die eigenlijk heel veel invloed kunnen uitoefenen. Boven zitten al die patriarchjes met hun uh, en allemaal, maar dat gaat allemaal voorbij. Ja, ja. ja dan Ik geloof dat hier een stille resolutie plaatsvindt. Als je achter het veld geweest bent, daar zijn allemaal inheemse vrouwen wisdom keepers, water protectors, die hebben een kamp opgeslagen, typisch eh, en, en een jongen. En er zitten wel 30 vrouwen uit de Braziliaanse oerland en de poten. Eh, echt ongelooflijk dat die samenkomen om te zeggen van ja, als wij als vrouwen van de wereld gewoon contact kunnen maken, de Russische vrouwen, de Chinese vrouwen, God het waar, als wij contact kunnen maken, zeg, kom op kerels, het is afgelopen met jullie shit. En dat zie ik eigenlijk hier gebeuren in een, ja, een stille revolutie. ik vind het helemaal geweldig, omdat op de 80 nog Eindelijk de roze 50 jaar naar de kraak van Ruiter. Heel erg Nou ja, en vanavond dan eh, hebben we poëzie. Ja, poëzie betekent eigenlijk bijna niks meer in ons, eh, in het systeem. Ja, je hebt een stad die dat is allemaal een beetje eh, een echo van het systeem. Maar poëzie was oorspronkelijk profetie, vooruitzien. Dat wat je bijna niet kunt verwoorden, verwoorden, dat was gewoon een, eh, een heel bijzondere kunst. Je kon er bijna geen cent meer verdienen. Je moest ervoor oppassen dat je niet eh, de brandstapel eindigde als, uh, als diefje. Maar hier is dat soort poëzie dus aan de orde. Poëzie direct, paf, poef. Niemand denkt aan succes niemand denkt aan sonnetvormen. Eh, het is allemaal direct te begrijpen, want ik vind eigenlijk een kenmerk van de gevestigde poëzie dat je er geen reden van begrijpt. En als je het dan eh, probeert te ontcijferen, dan staat er, ja, ik zie mezelf in de spiegel. Of, eh, het is echt, ja, hoe onbegrijpelijker het is, hoe onbeduidender de boodschap meestal. Want ik geloof echt dat eenvoud het kenmerk van waarde is. En en eh, ja, in deze gedichten die jullie hier horen, die kunnen jullie meteen woord voor woord opnemen. Het gaat heel diep. Het is een trip, je gaat in een soort trance. We willen beginnen met een, uh, een grote Ruigoorts uh, tovenares. Ik weet niet of ze in de is. Helly! Helly! Are you there? Thank she's not only a poet but also a sorceress a healer and a wisdom. a dear, dear friend, we've been wiggling for years. They don't know where we wriggle. They don't know where we wriggle. no! no. no. Eh, no. can't hear you, darling. I'm oh, so sorry. Yeah. Yes, okay. <laughs> That's better. People have decided this week that I hate men. Oh. No, no, and no. I've been told that I'm a fascist. But actually, you know, like a large number of my longest friends are men. I have amazing relationships with men because I choose very carefully. Mm-hmm. <laughs> yeah. I am very discerning about my men and I try not to be disappointed, but it happens, right? so, you know, and, let me not start. Sorry. That week. What a week I had, man. Oh, what a week. The macro and the microcosm. Everything is relevant. Life sweeps you off your feet if you don't have a core, a system of belief what a week. People, what a week. I'm not living in my birthplace, but I'm not too far away. I listen to the news. I contact Britain every day. I compare what I have here to what I could be doing there. I try to be contented, but I'm pulling out my hair because I feel weak. I don't want to accept that what I see is what I believe. There is no separation between my environment and me. To change my life, the movie, I've got to change my thoughts, the tape. It's simple, it's not fucking easy. That week began before a G820. I don't notice that G stand for great, and I just freaked. We had a call to end world poverty by the world's richest nation states. But we, the masses, can only change the little things to overcome the stasis. How often do you use your car and do you travel alone? Do you visit your colleagues in their home? Where do you buy your clothes? What toilet paper do you buy? What do you use to clean your house? How often do you fly? Are you addicted to exploitative cash crops chocolate, sugar, oranges, coffee, tea? Do you believe the basic tenets set out in this economy? Do you vote? Do you protest? Do you write letters of complaint? Do you try to talk to or understand the people that you hate? Do you know all your neighbours? Have you been into their house? Do you pick up your dog's turds? Do you truly love your spouse? What do you do? Me? do little or nothing, and my little matters not one mi- win, not one whit. I like meat. I want to have a car. I don't want to pick up fucking dog shit. I know lots of my friends are shallow, and I want more. And I really fucking hate my neighbours when their kids stomping on the floor. And you know, if I was in the state of Israel or the White House, I think I'd be really disappointed. Those Palestinians and Lebanese, they just refuse to be daunted. I don't need to be proud of the supposed British organisational efficiency or our proverbial stiff upper lip, because we need to close down all the Guantanamo Bays. We've got to dry dock the torture ships if we want peace, man. If we want peace, we have to stop farmer subsidies, eat food grown locally. We have to learn to own out to hold, own and hold our pain to set our spirits free. No one can do anything to you. No one can take anything that is yours from you. Be you. Feel you. Love me? Fuck that. Love you. I want us to bring all the troops home, yet are there troops we need? The troops in Sudan are saving people black like me. And when the freedom fighters are in the governments, do the massacres cease? I pray for peace in the Middle East, that the leaders will see the errors of their ways, but I don't see it happening for years, and we need peace today. The Olympics, they never go to places, countries that need the influx of people and cash. We're told they don't have the infrastructure. In truth, we won't let them have a fucking infrastructure. So so that we can keep the stash. In 2012, it's a long time ago, I know, but the worth of my mum's already overpriced London house massively increased. And in the time since then, how many Africans have deceased from poverty, AIDS, and other disease? Will the rich world's economic policies always stay the same? And if the bombings in the streets reach Amsterdam's terrain, who will then get the blame? Are we ever going to make real and lasting changes while we still voluntarily can? Culture, dialogue, art, education, respect, communication from human to human. What a way Well, Lenny, Henny, I think, uh, uh, Maxi, I think just that is happening in Luikhoort. Just that is happening, what you're talking about, the awakening. Anyway, the next uh, prophetess I want to introduce to you is uh, also a very special being. She uh, is uh, zeer geleerd and uh, is a great uh, connoisseur of uh, all kinds of uh, consciousness changing means. And she went through all of it, and look how beautifully she came out. So we love the verkeerde pad, and she's an <laughs> example. <laughs> Michael bedanken voor het feit dat we hier eh, ja, mogen staan. De hoeveelheid tijd en energie die hij steekt in deze plek. En het is gewoon fantastisch dat we dit hebben. Hij staat buiten. Daarna wil ik, eh, daar wil ik Hans bedanken. Hans is sinds uh, gisteren eerder. Hey. Je werd net hartelijk bedankt weer door Inge. Oh. corrigeren, dan houden we het wel vast zodat je je benen weer recht hebt. En mocht er iets zijn je niet prettig was, je wilt er even uit of je moet echt heel nodig naar de wc, steek je hand op, dan kunnen we dat zo zacht mogelijk doen dat niemand anders ter last van heeft. En ik vraag de spirits om te komen helpen. Dan wens jullie een hele fijne reis. Laat jullie weten wanneer je weer moet landen. 我呀。 Radio Ruigoord. <laughs> Simon Haneveld. Dat is ook dus de gitarist uit de Bologna Show. Die heeft een nieuwe band met allemaal mensen uit andere landen. Nou ja, zoals altijd. Gek, het hele eh, veld ging op en neer. Ja, maar wat ik dit jaar niet zie, dat zie ik volgend jaar. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ik heb gevraagd of ze terug willen komen. Oké, ja, tuurlijk. Op, eh, misschien op een zondagmiddag. Oh, dat zou ook leuk zijn, ja. ja laten we gewoon een demootje insturen. Dat wordt ja. Eh, gewoon ingepland. Oké, okay. ik had geen idee. we can even see each other's acts oh, and we can join. It's a bit yeah. fucked up, but Belgian uh, style. Yeah. Uh, okay, so will there be a moment that all artists will play together? I don't know. Well, that would be crazy. I just heard, I don't know how accurate is that, but that there is 850 artists hosted in this festival. 850, that's crazy. Yeah, but that's, that's has always been crazy. yeah, yeah. No, it's a good <laughs> so crazy. I love it. So maybe that will be all for the next coming years also. Yeah. So we have to adapt to the situation. No, I love it. It's like. yeah. i ga, ik ga even spulletjes halen. Voor, Yeah. Yeah, ja, ja. Succes. Okay. Dankjewel. Jij ook. Dankjewel. welke band van jullie? I play with two bands, Here and Now. We played yesterday, and today we're playing with the Creatures on the Loose. Maar het instrument komt het avond. I'm playing with the Immortal Blackbirds today. In the Vlindertuin. In the Vlindertuin van mij. Thanks, everybody. <laughs> okay. Hey, loco. song, we let's try a do the one of that. Make some space in the middle, yo. You're here to choose your side, yo. All right. On this side, can I get a yeah? is how you create politics. Fuck it! Let's make a picture and then we play two songs more, okay? Oh, yeah, that's, that's, that's, that's. Radio Burma! Ik doe helemaal niks, alleen de controle van toch. Oké, ik zie het wel. Hij blijft Hey, ah, binnen. zoals je dat ziet, nee, we gaan zo meteen naar buiten. het verplaatst is, is het zo tijd het hoogtepunt van dit festival. Het is bijna tijd voor de beeldenroute. We gaan hier we gaan nu beginnen. Om heel rustig werken. Het gaat eruit in snel werken. En dan komt er nu alvast ergens een draak. En dan kan je je klaar gaan maken voor mooie dingen. Tot zo, maak er iets moois van. Jij bent een grotere vis hoor. Ja, wij zijn wel de kleine. Ik dacht meer aan een zeester. lopen. Wat goed. Ja, ja. Dat is ook niet. Ik loop ook gewoon maar. Ja, maar ze gaan ons vooruit. Kom zo. Eh, kom zo. is niet erg. Zolang eh, de boot hier is, zijn we fijn. Die gaat het doen. Ik heb het Rudolf. Rudolf is daar. is daar. We zijn wel daar, jongen. Ah. Oh daar jongen, hey, wat, wat, even doen No offense, no offense. Ah, eigenlijk, eigenlijk helemaal geen volle maan. Het is eigenlijk helemaal geen volle maan. Wat? Nu op dit moment niet? Nee. Ja, maar dat is ook eigenlijk, vind ik. Kijk, als je dan sowieso wil hebben af. Kijk, de rituelen in Ruivoort. Waar dienen ze voor? En waar zijn ze vandaan gekomen? Waar vinden de rituelen in Ruivoort hun oorsprong? Dat vind ik een goede vraag. Want, want zijn het rituelen die zeg maar, mensen eh, voor zichzelf hebben bedacht? Of zijn het rituelen die we maar aannemen en maar elke keer gewoon een beetje leeghoofdig uitvoeren? Zo. Nou laten we dit zeggen. Stop dat maar op eh, Ik zou denken, want ik ben er relatief kooi bij natuurlijk, dus ik weet het allemaal niet ik heb altijd begrepen. Je bent er langer bij dan ik. Nee, dat is niet waar. Ja, wel, wel in die ontwikkeling. Ja, is hier nog geweest. Wij blijven gewoon in Ja, maar dat... Hoor oh, je Wat een bonus om jou in te trekken. Ja, nou, dat is wederzijds. leuk. Leuk. Dat weet ik. Ja, love it. I love it. Ja. Ja, ja zeker. Trek. ja. Ja. Ja, Ik vind dit een moeilijke plek, maar goed. Nee, nee, nou. Niet meer. Ik een moeilijke plek. Oh. zo Wat zijn de kikkers? Ja, even de band opnieuw starten er gebeurt ergens anders iets. Ik hoor iets, ik hoor iets, ik hoor iets. Het is gewoon. Leuk om je te zien. Leuk man. Thank you. Mandela Welke zonde zou jij nog in de kerk willen begaan? Voordat de plofzone uitbreidt en de kerk binnen deze plofzone zal vallen. Ik heb het niet over zich gehad toen langs langskwamen. Jammer hè? Ja. een ik. Ik, ga ze wel proberen een beetje tegen te houden. Nee, nee, Iedereen die wil zeggen, ik weet het, maar we hebben gewoon... Of ze moeten plank gaan zeuren, de trap af. Dat tijd nodig. Ze komen echt wel zo. En dan staan we hier beneden gewoon in de wel mee. Maar het is gewoon belangrijk dat iedereen gewoon veilig beneden is en dat het voor de meute uit is. Wij kunnen het mooi zien. kunnen ook hier even nog wachten. We love you. Thank you for coming. We Wauw, kijk hier staat nog een veil? Oké, okay, look at this. It's a beautiful layer under. Kim, Oh my god, <laughs> Rudolph, look at this. Ja, die allemaal beneden gaan Ja. Um, je, je kan hier stoppen, ja? Ja, daar. Eh. Nou, oké, Rustig mensen. Je kunt er Goed. regelen. Kids will get you, Rudolph, Hans idee. Daar staat gewoon naar beneden. Een hier staan, En dan gaan je naar beneden. Nee, ik zeg maar meer voor middel. Ja. ja. Wij kunnen met de bovenkant niet naar beneden. het kan wel, maar we staan hier geld voor. <laughs> Gaat de rit dan verder over de dijk met de Zeppelin? Nee, dit hier stopt het. We gaan allemaal het dorp in. Kijk, we zijn in de beelden moeten. Ja. Nee, nee, nee. Allemaal met kleurtje, met je opvoeding. Ik ben toch blij dat ik die trap heb uitgehouden. Even wachten, jongens. Dat gaat overschatting. Dat is veel en veel meer gewoon in je genen. Maar het sloten ligt. En dat het nou helemaal zo is. Neem het mee. Dat, ja, hij kan het niet hier achterlaten, toch? Ja, dat is maar. Ja, maar. Ja, maar. Weer hele andere. Dat ik weet ook dus de beeldroute gaat beneden verder. Nee, maar Hallo, jij beneden, Ik helemaal niet. Oké. Oh, daar heb je Ja. Rustig aan. Ik weet het ja, nou, wat ik bouw. Wat ik bouw met WOW, hè. Wat ik wou man. Ja, heel leuk. Ik heb hem ook echt al gehoord, Ja, lekker. Ja. doe geen interviews. Ah, oké. Okay. Maar, uh... maar, maar, Willy wel. Willy, Willy kom eens, interview. Willy Wodka. Oh. Ik, uh, ik ben zijn partner, dit is Willy Wodka. Hey, Willy. Goeiedag meneer. Willy Wodka. Ik ben een vrouw. Hij zei meneer tegen me. Een uitgewerkt stukje willen hebben Ja, deze doet het. Onder het, ja. is het water? Waar is het water? ice cream. You can do better than that. Langeville, somebody scream. You almost got it one more time. Give it all you got. 50 years of gathering here together, and we're just getting better and better. I can't hear you. We're getting better. here for the first time, but that doesn't matter because now you're here. And this is the place to be. On the 50th anniversary of Langeville! And there's beauty everywhere. And we're about to send off a beautiful big balloon into the sky. Like the beginning of the beginning and the end of the beginning. Are you with me? Are you ready? Are you having a good time? You are all so beautiful. Look, you see the balloon right there with the Langevin, with the Reichhood symbol? Here it goes. Ready? Give it your energy. Send it up. Go ahead some noise. Come on. Yes. Wait a minute, you can't come down. You <laughs> Yes, give it a chance. It's just getting going. Getting going hebben. We're sending this thing up, and without Without your energy, it can't make it up. So please, give it your energy. Ready? Here we go. This is tradition. See the smiling face? That's the face of all of us from being here. Many of us have learned so much, have grown in so many ways. Some of us for 50 years, some of us for five days, some of us for one hour. It doesn't matter. We're all together in this. And we leave no trace in this here place. Ah! zijn begonnen en eh, Gerben is ook gearriveerd. waterceremonie. zetten. Ik heb er echt op een lijst gezet, op een gastenlijst. Via Ruben. Ehm, Thank you.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 En daar zijn we dan. Hip, hip!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 De tweede naam noemt Gerben Hellinga. Gerben zit hier achter mij. Ik ga jullie nog wat... Eh, Rudolf Stokvis. En last but not least Margrit van der Linden.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 mic for the band, please.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 de laatste dag van het Landjebel 2023. Toen we luisteren naar piano spel van Flori. helpful.